uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 21 die wilde stappen in Amsterdam... heeft van testen voor toegang onterecht een negatieve testuitslag gekregen. Hij bleek toch besmet met het coronavirus... maar dat werd verkeerd ingevoerd in het systeem, schrijft NH Nieuws. Toen de man zag dat zijn uitslag negatief was... heeft hij meerdere mensen ontmoet en ook geknuffeld, vertelt hij aan de omroep. Inmiddels zit hij in thuisquarantaine en heeft hij de mensen met wie hij contact heeft gehad op de hoogte gesteld. Of hij anderen heeft besmet is nog onbekend. Zware buien hebben in verschillende plaatsen tot wateroverlast geleid. Lokaal viel er in korte tijd veel regen. In Brunsum in Limburg stonden geparkeerde auto's tot diep in het water. Ook in onder meer Brabant, Overijssel, Groningen en Drenthe kwamen meerdere straten en huizen blank te staan. De meeste neerslag viel volgens Weerplaza in het oosten van het land. In Hengelo viel 62 mm regen. Gemiddeld valt in de hele maand juli zo'n 78 mm. De gemeente Westland en de GGD Haaglanden in Zuid-Holland gaan samenwerken met uitzendbureaus... zodat ook arbeidsmigranten een coronavaccinatie kunnen krijgen. Dat meldt Nieuwsuur. Het is voor de gemeente lastig om deze groep te bereiken... omdat ze vaak niet staan ingeschreven of de taal niet spreken bureaus gaan arbeidsmigranten nu actief benaderen. Uiteindelijk wilde GGD dat 20.000 arbeidsmigranten uit de regio Haaglanden op deze manier een vaccin krijgen. Het aantal besmettingen dat wordt gelinkt aan een discotheek in Enschede is opgelopen naar 165. Dat bevestigt GGD na een bericht van de krant Ubantia. Er waren vorige week zaterdag naar schatting 600 bezoekers. Het was voor het eerst dat nachtclubs na lange tijd weer open mochten. Bezoekers moeten bij de ingang een negatieve testuitslag of een vaccinatiebewijs laten zien. Het weer, vooral in het noorden vallen nog zware buien. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Het wordt minimaal 5, maximaal 15 graden. Morgen bewolkt en kans op een bui.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 De verdraging is daar ongeveer een kwartier. Het komt door werkzaamheden op de A9 dit weekend. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. nu ZFM in de avond. If you were in my heart, I'd surely...